Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Berlijn zijn tientallen mensen gewond geraakt... bij confrontaties tussen voetbalsupporters en de politie. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Hertha en Schalke brak onrust uit. De politie spreekt van massaal supportersgeweld... waarbij 21 agenten en 31 voetbalfans gewond raakten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerikaanse troepen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd in Syrië... Volgens het leger is daarbij een aan Al-Qaeda geleerde leider gedood. Het gaat om iemand die banden had met een IS-lid... dat vorige maand in Syrië drie Amerikanen doodde, zegt het leger. Na de aanval in december zei president Trump dat er heel serieuze vergelding zou volgen. De aanval waarbij een aan Al-Qaeda geleerde leider is gedood... is sindsdien de derde Amerikaanse vergeldingsactie in Syrië. Op meerdere plekken in Oostenrijk zijn gisteren skiers omgekomen door lawines. In de deelstaat Stiermarken vielen drie doden. In Salzburg kwamen vijf wintersporters om het leven. Volgens de reddingsdienst in Salzburg gaat het om wintersporters die buiten de piste aan het skiën waren. De afgelopen week raakten meer mensen in Oostenrijk bedolven onder lawines. Op de vuilsoortplaats van Bonaire is opnieuw brand uitgebroken. Zwarte rook trekt over woonwijken en bewoners worden daarom opgevangen in een opvangcentrum. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over de vuilstort. Er komen schadelijke en giftige stoffen vrij in de lucht en er breken geregeld branden uit.